Juri Stubenitski met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders dat het kabinet snel een noodplan op tafel legt voor het geval Griekenland failliet gaat. Hij zegt dat Griekenland op omvallen staat en dat het kabinet in het openbaar duidelijk moet maken wat dat Nederland kan gaan kosten. Er wordt steeds openlijke rekening gehouden met een faillissement van Griekenland. Minister De Jager zei gisteren dat Nederland zich voorbereidt op alle mogelijke scenario's. Hij wilde niet zeggen welke dat precies zijn, maar hij zei wel dat er toenemende onzekerheid is over de mogelijkheden van Griekenland om schuld terug te betalen en over wilskracht van de Grieken om orde op zaken te stellen. De verzameling kinderporno van de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak is veel groter dan tot nu toe bekend was. Drie maanden geleden ontdekte de politie zo'n 7000 foto's en 600 filmpjes van kindermisbruik op de computer van Robert M. Inmiddels zijn er bijna 47.000 foto's en bijna 3700 filmpjes gevonden. Het is niet alleen materiaal dat Robert M. zelf maakte, hij heeft ook veel gedownload. Het werd bekendgemaakt op een proforma zitting over de zaak. M. heeft bekend dat hij 87 jonge kinderen heeft misbruikt toen hij in Amsterdam werkte als crashmedewerker en oppas. In de Chinese provincie Henan heeft een man met een bijl zes mensen gedood. Onder de slachtoffers zijn twee jonge meisjes. De man zou op straat willekeurig voorbijgangers hebben aangevallen. De dader is volgens de autoriteiten opgepakt. Hij zou psychische problemen hebben. Vorig jaar was er in China een reeks aanvallen op scholieren. Bij één zo'n aanval in de stad Ningping werden acht jonge kinderen doodgestoken. De dader werd een maand later geëxecuteerd. Het weer, in het noorden bewolkt en af en toe regen. In het midden en zuiden van het land meer ruimte voor de zon en lokaal een bui. Het wordt 16 tot 18 graden. De komende dagen is het droog, in het weekend wordt het wisselvallig. Dit was het. En... Dit is Helene de Geest bij de ANWB.